Lot Lewin met het NOS Journaal. Premier Rutte vindt het zorgelijk dat het aantal besmettingen de laatste dagen weer oploopt. Dat zei hij op een online bijeenkomst van de VVD. Afgelopen dag nam het aantal besmettingen met 126 toe. Het kabinet wil begin december bekijken of een aantal maatregelen versoepeld kan worden... zodat er ook tijdens de feestdagen wat meer mogelijkheden zijn om bij elkaar te komen. Maar met deze cijfers is dat lastig, zei Rutte op de bijeenkomst. Hij riep iedereen nogmaals op om zich goed aan de maatregelen te houden. In de Pakistanse stad Lahore hebben honderdduizenden mensen de begrafenis van de radicale geestelijke Ghadim Hussein Rizvi bijgewoond. De imam leidde recent nog een protest tegen de herpublicatie van Mohammed cartoons in Frankrijk. Eerder organiseerde hij massademonstraties tegen PVV-leider Wilders. De uitvaart leidde tot chaos, het verkeer in de stad liep vast, het telefoonnetwerk viel uit en coronaregels werden massaal genegeerd. Bij de brandweer in Den Dolder komen veel steunbetuigingen binnen... na de dood van een brandweerman vanmorgen. De brandweerman viel in een 4 meter diepe liftschacht in een appartementencomplex... na een oproep over wateroverlast. Via sociale media worden veel condolences gestuurd... en sommige kazernes hebben de vlag half stok gehesen. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht op veel plekken wat regen. Morgen in het zuiden bewolkt en kans op wat regen.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 Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise. between you feel something different. It will set you free if you just tell me every secret I listen. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise, paradise, paradise Close your eyes, find paradise, paradise, paradise. Close your eyes, find para. Oh my my my, there's a. het NOS nieuws van...